12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland zal de verdachten berechten van het neerschieten van vlucht MH17. Dat hebben de landen die samenwerken in het strafrechtelijk onderzoek afgesproken. Er was een plan om een speciaal VN-tribunaal op te richten... maar dat werd door Rusland met een veto geblokkeerd. Voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne... is op dit moment nog niemand opgepakt. Bij een grote Europese politieactie tegen de Italiaanse maffia zijn twintig mensen opgepakt. Er waren invallen in Spanje, Duitsland en Italië. In de Spaanse stad Barcelona werden veertien mensen aangehouden. Niet alleen uit Europa, maar ook uit Latijns-Amerika. Ze worden verdacht van drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Spaanse politie nam 520 kilo cocaïne en 450 kilo hash en marihuana in beslag. In 2040 gaan de meeste mensen dood aan dementie. Het RIVM voorspelt dat het aantal dementiedoden dan is gestegen naar 40.000. Twee jaar geleden waren dat er nog 14.000. Het Gezondheidsinstituut denkt dat dementie een belangrijkere doodsoorzaak wordt vanwege de vergrijzing. En ook gaan er in de toekomst waarschijnlijk minder mensen dood aan kanker en hart- en vaatziekten. Volvo stapt als eerste grote autofabrikant over op elektrisch rijden. Over twee jaar hebben alle nieuwe modellen een elektromotor. Het gaat niet alleen om volledig elektrische auto's, maar ook om hybrides. Volgens Volvo is elektrisch rijden minder slecht voor het milieu. De eerste volledig elektrische Volvo zal in China worden geproduceerd. Lionel Messi heeft zijn contract bij FC Barcelona verlengd. De Argentijn blijft nu tot 2021 bij de Catalaanse club. Messi speelt al bijna zijn hele leven voor FC Barcelona. Hij kwam op jonge leeftijd naar Spanje en doorliep alle jeugdelftallen. Hij maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut onder trainer Rijkaard. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer zon. In het noorden eerst misschien nog wat regen. En het wordt 22 tot 26 graden.